9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het comité Asbestslachtoffers doet aangifte tegen Tata Steel. Het comité vindt dat het staalbedrijf in IJmuiden de aanmerkelijke kans heeft aanvaard... dat werknemers door blootstelling aan asbest komen te overlijden aan kanker, schrijft de Volkskrant. Ook na het verbod op asbest in 1994 werden werknemers van Tata Steel onvoldoende beschermd als ze met asbest moesten werken, terwijl het bedrijf toen al wist dat asbest dodelijk kan zijn. Het comité hoopt dat Tata Steel door de rechtszaak sneller een regeling treft met zieke werknemers en nabestaanden. Door de staking in het openbaar vervoer is het op de snelwegen een stuk drukker dan normaal. Maar extreme drukte blijft tot nu toe uit. Volgens de ANWB is het vanochtend ongeveer twee keer zo druk als anders. Zo stond er rond kwart voor acht op het hoogtepunt bijna 700 kilometer file. Op de treinstations is het rustig. Wel staan er op bijvoorbeeld Amsterdam Centraal buitenlandse toeristen... die niet wisten dat er vandaag wordt gestaakt. In een voorstad van Tokio zijn zeker 16 mensen neergestoken. Vooral kinderen die op een schoolbus stonden te wachten. Bij de aanslag zijn een meisje van 12 en een man van 39 gedood. Iemand anders kreeg een hartaanval. De dader stak zichzelf na de aanslag dood. Zijn motief is niet bekend. Het gezag van de politie op straat is nog altijd groot. Volgens Crisislab doet het overgrote deel van de Nederlanders... wat een agent op straat hun opdraagt. Veruit de meesten doen dat ook zonder protest... De onderzoekers gingen met politieagenten de straat op en keken van een afstand toe hoe burgers op opdrachten van de politie reageerden. In meer dan 90 van de gevallen deden burgers wat hun was opgedragen. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, komen flinke buien voor. En daarbij kan lokaal veel regen vallen. In het noorden kans op wat zon.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 Eat, sleep and please, independent on her knees. There's more to her. recipe till the queen will disagree. There's more to her. On Sunday she will loudly pray. Please don't care what other people say. But money's always stayed the same. She built all that. you the deal maker Skyward. Heerlijk nummer, ja. Dat zei ik al. We gaan eh, lekker verder met uh, ja, Danny Vera en uh, Rollercoaster. Blijf lekker luisteren. Welkom naar het tweede uur. En als je net hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen.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 Ja, ga maar eens goed, eh, goed luisteren naar de tekst. En eh, dan gaan wij nog even een plaatje draaien uit de Entertainment for You Dutch Top 5. En ja, dat is een plaatje geworden van, van Ja Man. En zoals het toen was. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5. die dan, ja man. En zoals het toen was, in, de, eh, ja, uit de, eh, een greep uit de eh, Entertainment for You Dutch Top 5. En ja, deze jongens waren laatst hier in de studio aanwezig. Leroy en de Witte. En samen hand in hand. Het land ligt er prachtig bij. but I'd love to be your last. If I could do it over, I'd have waited for this moment to give my heart. our mistakes brought us together. Doesn't really matter whether we were saints or sinners in the past. I don't care if I'm your first love. I just love to be your last. throw my arms around you. Thank my lucky stars I found you. Cause I know your heart had so much more than any man has touched before, and nothing matters more to me than that. I don't care if I'm your first. I'd love to be your last. I'd love to be your last. Clay Walker was dit. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5. De nummer 2, Suzanne en Freek. En als het donker is, of als het avond is, ja zo is het. Blijf eigenlijk een beetje hetzelfde. S'avonds is het donker dus. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer toen ging er wat mis. Ja, en, en weet niet wat. Maar goed. Het blijven computers. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt nooit meer over. Dat is wat je zei. Ik was toch die ene, jouw vent voor altijd. Maar alles liep anders. Je had nooit genoeg. Aan al jouw wensen kon ik niet voldoen. Krijg spijt Droom maar verder, jij raakt alles door. Ja, je deur nog op een Maar jij hebt gegokt En jij hebt verloren. Je zoet er maar uit. Mijn deur blijft gesloten. Jij was rijk. Zonder mij ging het beter. Maar kijk nu, je hebt niet eens meer. nu een entertainer voor jou. Laatst was ze hier in de studio, Rox van Driel. En ze had het over haar nieuwe single, Visite. Nummer 5 uit Entertainment for You. Uit Dutch Entertainment 5. for You, Dutch Top 5. visite, visite, een huis vol visite. De zaterdagavond. naar buiten als de vogels gaan fluiten. Wat wordt het een chaos, een chaos van nacht.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 En dit is Roy Donders. Oftewel de stijl is van het zuiden. En alleen maar dansen met jou. met jou, Roy Donders. En eh, ja, we gaan uh, nog lekker een plaatje draaien. En dan gaan we zo eventjes eh, bellen met uh, Danny Sulman. En tot die tijd gaan we eventjes luisteren naar Dion en Dion Leon. En laat maar, laat maar van je houden. Laat je verdriet maar los kan altijd op me leunen. Ik zal jou voor altijd steunen. Laat je zorgen gaan. Ogen dicht en durf te dromen. Het geluk gaat echt wel komen. Heb nog eventjes geduld. En geef een ander niet de schuld. We gaan weer starten vanaf nul. 1, 2, 3, 4, 5 hoeken van een ster markeren de vorm van je hart. Vertrouw op mij, laat maar van je houden, laat maar van je houden. De wereld mag het weten, laat maar van je houden, laat maar van je houden, laat maar van je houden. De wereld mag het weten, laat maar van je houden. Laat je angsten vrij. Breng een ode aan het leven, iets waar jij naartoe kan streven. Geniet van jouw moment. Je bent hiervoor geboren, sta op en laat je horen. Heb nog eventjes geduld en geef een ander niet de schuld. We gaan weer starten vanaf nul van een ster, markeren de vorm van je hart. Vertrouw op mij, laat maar van jou houden, laat maar van jou houden. De wereld mag het weten, laat maar van je houden, laat maar van jou houden, laat maar van Laat maar van je houden, laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Laat maar van je houden. Dion Leon. houden. De wereld mag het Zijn de geluiden vanaf de tolweg Tina hier in Zandvoort. Die 106.9, 104.5. De TV-krant. ik heb eh, ook weer iemand in de uitzending. En dat is Danny Schuman. Danny, een hele goede avond. Goedenavond. Nee, goedenavond. Jij zat net eten, of niet? Of was je net klaar? Nou, ik, ik ben al even, eh, even klaar. Ik, eh, ik lag lekker even op de bank. Aha, dus ik stoor je eigenlijk. Nee <laughs> hey, ja, we, we, bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Jij bent wat ik wil. Ja, dat klopt. Ja. Wanneer is die uitgekomen? 17 eh, april, eh, dus die is nou eh, okay. bijna een maandje uit. Ja, ja, ja. en ehm, ja, hoe is deze single tot stand gekomen? kwam je zelf op het idee? Of, Nou, wij... Ehm, ik heb vorig jaar een single uitgebracht. En dat, de singles die ik uitbracht was een beetje meer Nederlandstalig en, dan echt volks. En eh, de laatste tijd komt er heel veel eh, muziek uit natuurlijk. Dus... Eh, ja, dan praten we over Wij zijn nog op een goede vriend. in de, de achtste wereldronde. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. En nou, ik, ik zat met, met nieuwe, nieuwe mensen om tafel. Ik zeg, we, we, moeten wat, we moeten wat anders. Ja. We moeten wat, uh, wat unieks. Eh, want ja, niet om het een maar eh, ja, de, het volksmuziek, er komt heel veel uit. Ja, En eh, we moeten wat nieuws. Ja. Dus we hebben gekozen voor de nederpop. Ja, nou ja, dat is, dat is ook lekker. Jazeker. Toch? Ja. ja. Ik bedoel, ja, zeg ik, ik was vanavond, of ja, vanmiddag hier nog iemand in de studio. Ik zeg, ja, ja je moet het toch durven, hè, verandering. Ja, ja, inderdaad. En, nou, kijk, in, met mijn optredens eh, eh, zing ik natuurlijk wel de, de volksmuziek ook. En dat vind ik ook hele fijne muziek om te zingen. Ja. Maar eh, ja, je, je, moet, wel je, je moet, moet uitblinken in iets. En, ja, dat is inderdaad iemand... En en wat anders als de anderen doen. Ja, ja. Hey, en, ja, daar heb ik dit nu wel ge, gevonden. Ja, wat, uh, ga je, wat, wat, wat, wat, zie jij in de toekomst? ga je een album uitbrengen? Nou, een album, eh, eh, album dat nog niet, maar eh, ja, we blijven wel in dit straatje. Ah, oké. En heb je nog mooie grote optredens ergens in het land? nou, nee, nee de, de, grote optredens die, <laughs> die moeten natuurlijk komen. Ja. Maar nee, ik heb zo her en der lekker wat optredens en ik, ik mag niet klagen. de radiostations die die pakken de helemaal goed op. Dus, ik ben zeer tevreden. Oké, okay, waar kunnen ze jou vinden? Nou, de mensen kunnen natuurlijk gewoon op eh, social media kijken. Ja. Op, eh, Facebook, Instagram. En daar staat uh, alle informatie op. Uh, over de optredens en hoe mensen mij kunnen boeken. Ja, is het Danny of Danny? Danny. Danny. Ah, en dan met Y, hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, maar voor, voor, de, voor het geval dat mensen gaan zoeken naar de Danny met de D-E en IE? Dat moet er dus eh, Danny zijn. Ja. En dan... allemaal eh, met dus één... Eh, met één, één oh, ja. Nee, dat moet goed komen. Nou, helemaal goed. Hey Danny, en uh, ja, wat, wat, wat zijn jouw vooruitzichten? Wat, wat, wat wil je met de muziek gaan bereiken? Wat wil ik met de muziek gaan bereiken? Nou, ik, uh, ik doe het nu nog erbij. Ik, ik werk, eh, werk in de verzorging. Ja. En ik doe dit eh, nu al tien jaar eh, in de weekenden erbij. Ja. Het zou natuurlijk geweldig zijn om, om ervan te kunnen leven. Ah, oké. Nou, daar gaan we voor. Dus, ja, zeker. Ja, toch? We doen ons best. Zo is het. Hey Danny, ik, ik ga hem lekker draaien. Nou, helemaal super, joh. En ja, ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende single. En wie weet hier in de studio. Ja, nou tot de volgende keer en bedankt voor het belletje. Ja, graag gedaan. Fijn avond. Hey, groetjes en een goed weekend, hè. Hetzelfde. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dennis Sulman en jij bent wat ik wil. kruis, zeg ik keer op keer. Wil je altijd bij me blijven? Want ik hoor bij jou en jij hoort bij mij. Jij bent wat ik wil. En eh, ja, toch wel een eh, lekker nummer. Ik zou zeggen, eh, ja, zet, uh, zet alle stoelen en tafels aan de kant. Want ja, we gaan eventjes lekker een beetje slijpen. Ja, en dat is een nummertje speciaal voor mijn collega Albert-Jan Vos en Maris. En ja, ik zou zeggen op naar de volgende 35. En daar hoort natuurlijk een applausje bij. Pak me graag stevig vast en uh, zou zeggen, geniet ervan. Engelbert Humperdinck en How I Love You. You hold me in your eyes in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around if I could start again, there's something I must say. I know it's overdue, the sweetest thing I've known or oh, ever called my own begins and ends with you. How I love you, how I love you. This So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you So come into my arms and lay down by my side. moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you how I love you. nummer. En eh, ja, een echte nummer om elkaar vast te pakken, om het maar zo te zeggen. En dat eh, hoop ik eh, dat dat ook gebeurd is. We gaan nog even één plaatje draaien. En dat is ja, voor, mijn, voor mijn wederhelft. En dat is Olivier Dragojevic. En hebben het over Best TV. sam korak a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna, da ljubav ću prositi za malo ljubavi bez tebe jedina moja za kog ću živjeti za koga umrijeti Bilo je noći bez al ti spavala Moj svaki znala si grijeh Al opet bi me ljubila Bio sam ponekad grub Ti sve bi plaštala Bila si žena što zna Da osjeća city za Zo, bij deze wil ik alvast afscheid van u nemen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar mij, Mike, met de, de Euro Breakdown. Dus eh, blijf zeker luisteren. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. Geniet van het weer. En uh, wees nog op elkaar. Ik zou zeggen, tot volgende week.